Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Hoorn is de leiding van een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang geschorst wegens misstanden. Bij de opvang heerst een angstcultuur onder zowel kinderen als medewerkers. Kinderen werden emotioneel vernederd door medewerkers, zegt de GGD na onderzoek. Ze moesten een kind dat geen kiwi kon schillen, vrucht met schil en al opeten. Een aantal kinderen kregen een voorkeursbehandeling. Ze mochten mee op uitjes en kregen cadeautjes. Kinderen die niet mee mochten werden afgekraakt in het bijzijn van andere kinderen. Ook is personeel seksueel geïntimideerd. Minister De Jager zegt dat hij niet akkoord gaat met een verhoging van de Europese begroting. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie wil zo'n 7% meer om financiële afspraken te kunnen nakomen. dat vindt De Jager veel te veel. Ook andere landen hebben kritiek, omdat ze zelf van Europa fors moeten bezuinigen. Minister De Jager praat al de hele dag achter de schermen met Kamerfracties over de bezuinigingen die nodig zijn om aan de Europese regels te voldoen. Politiemensen met psychische problemen kunnen voortaan 24 uur per dag hulp krijgen. Ze kunnen daarvoor terecht bij het loket 24-7 politie, dat telefonisch en digitaal bereikbaar is. Minister Opstelt heeft het eerste loket geopend. Het is bedoeld voor politiemensen uit de regio's Groningen, Friesland en Drenthe. Voor studenten van de politieacademie en mensen die op missie zijn geweest. Ze kunnen bijvoorbeeld bellen na een traumatische ervaring zoals een verkeersongeval of een geweldsincident. Newt Gingrich stapt uit de race om het Amerikaanse presidentschap. ze hebben bronnen rond de Republikein gezegd. Het besluit volgt op vijf verloren voorverkiezingen vannacht. Zijn concurrent Mitt Romney heeft zoveel gedelegeerden verzameld dat hij bijna niet meer in te halen is. Het weer. Buien en een kleine kans op onweer. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog en zonnige periode. Later opnieuw buien. Maximum temperatuur 17 graden. Dit was het NOS Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Het is een vrij normale avondspits. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Bussum en de afrit Bunschoten 12 kilometer. De andere kant op tussen Hoevelaken en de afrit Bunschoten 6. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en knopen Terbrechtseplein 9 kilometer. De N15 A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 6. A27 naar Almere bij Beeldhoven 6 en naar Breda voor de brug bij Gorkem 5. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de afrit Den Dolder 5 kilometer. Tot zover de verkeers.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 It was heaven It was you. She told me that she loved me And she always played A11 country van eh, Clinton Gregory. Het is dus ooit geschreven door Henk Cochran, A11, oftewel A11. Ja, vroeger had je van die uh, jukebox aan links en rechts. En dan kon je gewoon, als je aan tafel zat in een restaurant, een kwartje ingooien. En dan drukte je gewoon op een knopje en dan kreeg je de muziek die je graag wilde horen. En dat was in eh, alle restaurants, alle eetcafés en overal waar je maar kwam, stond zo'n jukebox op tafel.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 Darius Rucker, een van de weinige donkere countryzangers in Amerika en misschien wel over de gehele wereld. Hij heeft eh, pas geleden een cd opgenomen, althans een nummer opgenomen met niemand minder dan eh, Lionel Richie. Die heeft een cd uitgebracht, Lionel Richie and Friends, en daarop spelen mee onder andere Rich, Mark Anthony en dan ook deze Darius Rucker. Ben benieuwd naar de uitslag van die cd. En met uitslag bedoel ik natuurlijk hoe klinkt zo'n cd hè? Trevino, Bobby and Mason. It wasn't the books that I didn't read. It wasn't the teachers who tried to teach me. It wasn't that varsity baseball coach. of the forced Looking for the Light, zo heette de cd die Rick Trevino een aantal jaren geleden heeft uitgebracht. Heeft een aantal nummers zelf geschreven op die cd, maar Mark D. Sanders schreef dit nummer voor hem. Robbie N. Mason. De dame die hard werkt aan de country eh, scene daar in Amerika is Gwyneth Paltrow. Dit is een single version. like some wide-eyed dreamer that just rolled in off a dusty Midwest bus. Yeah, on the outside, I look fragile, but on the inside is something you can't. Strong is ook de titel van de cd die ze uitbracht in 2010. Eh, het was haar eerste cd en daarna heeft ze nog eentje uitgebracht onder haar eigen naam. Dat allemaal op het eh, RCA-label. En dit herkent u meteen, hè? Come Together van de Beatles. Dit keer uitgevoerd door Delbert McConton. en McCartney hebben het geschreven ergens in de jaren 60. Maar er is een eh, cd uitgekomen met eh, eh, Country Meets the Beatles of iets dergelijks. Of Anna the Beatles. En daar hebben ze dus eh, dit nummer ook opgezet. Come Together, John Lennon en Paul McCartney, ik zei het al, hebben het geschreven. Come Together, zo heet eh, de cd America Salutes the Beatles. En zo zijn er nog meerdere cd's uitgebracht. Hè? Onder andere Salutes the Beach Boys en The Stone, Stone Country heette die cd. Ja, zo zijn er echt toch een aantal cd's uitgebracht. Deze band is genomineerd voor de Webby Award in Amerika. En de Webby Award wil zeggen dat je de beste website hebt daar in Amerika. Ik heb het over Lady Antebellum. luisteren naar de naam Lady Antebellum. Prachtige muziek hoor van eh, deze formatie. Ik dacht bij mezelf van weet je wat? We doen er nog maar eens eentje van die cd. Come Together, America Salutes the Beatles. Alle bekende nummers van de Beatles zijn dus op een rijtje gezet. En dit is misschien wel hun meest bekende. Get Back. de volgende artiest die ook meezingt met eh, Lionel Richie is Luke Bryan, zoals ik daarnet al zei. Dit is afkomstig van zijn eh, vierde cd. Santan City, zo heet hij. En dit nummer is door hem zelf geschreven. Somebody else calling you baby. I saw a truck backing out of your drive. You were sitting in the passenger side. Messing with the radio. Glasses on we don't really need. Sometimes love can be like that. And right now they hurt, but they're only words. They're nothing we can't take back. But every time we don't see eye to eye, you worry I might say goodbye. just down. geschreven door Tony Martin en Reese Wilson. En Tony Morrison, hij heeft ook nog eh, wat, eh, ja, wat, wat eh, de hand in gehad voor het schrijven van dit nummer. Jeff Carson, Not On Your Love, uitgebracht in 1995 ook alweer. Wat een aantal jaren geleden zeg. als je dan die muziek hoort, dan denk je bij jezelf van... Wow, dat kan ik eigenlijk zo nog meezien. They're drinking on the deck Down at Maggie's Margaritas They're bumper to bumper Out at the marina They've been waiting all spring It's a summer thing The sun is getting right And the water's getting warmer The days are getting longer Them shorts are getting shorter You won't hear me complain It's a summer thing for today. We may not remember June through September, drinking our troubles away. It's a summer thing. This little party cove ain't no Panama City, but the beer's ice cold girls are just as pretty, driving us boys insane. It's a summer thing. Well, the moon is coming out, but we're just getting started. We're gonna build us a fire and play some Bob Marley, and we'll all sing. It's a summer thing. for today It's a song. Eh, de zomer dan ziet er het leven meestal wat uh, vrolijker uit als in de winter of als in de herfst. Hè? Brother Phelps, not so different after all. and my heart Ricky Lee Phelps, um, ehm, Doc Phelps en Kyle Lenning. Zij hebben deze cd geproduceerd voor eh, de formatie Brother Phelps. En de titeltrek van die cd is Not So Different After All. Heeft u dat ook wel eens, dat u een, eh, een cd aan het zoeken bent eh, waar u de titel eigenlijk niet meer van kunt herinneren? En dan denk je bij jezelf van, daar staat zo'n prachtig nummer op en ik kan het maar niet gevonden krijgen. En zie daar, een half uur geleden heb ik dit gevonden. Van de cd The Dreamer, Blake Shelton. Vergeet het nooit meer, The Baby. My brother said that I was rotten to the core. I was the youngest child, so I got by with more. I guess she was tired by the time I came along She'd laugh until she cried I could do no wrong She would always save me Because I was her baby I worked a factory in Ohio, a shrimp boat in the bio. I drove a truck in Birmingham, turned 21 in Cincinnati. I called home to mom and daddy. I said, Your boy is now a man. She said, I don't care if you're 80. You'll always be my baby that one is my baby I got a call in Alabama So come on home to Louisiana And come as fast as you can fly Cause your mama really needs you And says she's gotta see you And she might not make it through the night The whole she could see her baby She looked like she was sleeping And my family had been weeping By the time that I got to her side And I knew that she'd been taken And my heart, it was breaking I never got to say goodbye I saw softly kissed that lady And cried just like a baby Ik ben niet gauw jaloers hoor, maar als je dit soort nummers kunt schrijven, like eh, Michael E. Tubbs, She's My Baby... Vince Gill, You Better Think Twice. kunt u het zich nog herinneren, de serie Touched by an Angel. Daar waren soms ook wel eens countryartiesten in gevraagd om uh, acte de présence te geven, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. Winona Judd heeft erin mee gespeeld, maar ook Randy Travis. En aan hem is gevraagd, schrijf eens een nummer voor eh, de serie waar jij een stuk in mag spelen. Het was niet tegen een dove gezegd, hoor. Hij heeft wel hulp gekregen van Doug Johnson. A hooker a preacher Riding on a midnight bus Bound for Mexico One was headed for vacation One for higher education And two of them were searching for lost souls That driver never ever saw the stop sign Eighteen-wheelers can't stop on a dime There are three wooden crosses on the right side of the highway Why there's not four of them, heaven only knows I guess it's not what you take when you leave this world behind you It's what you leave behind you when you go that farmer left to harvest a home and 80 acres The faith and love for growing things in his young son's heart And that teacher left her wisdom in the minds of lots of children And did her best to give them all a better start And that preacher whispered, can't you see the promised land? As he lay his bloodstained Bible in that hooker's hand There are three wooden crosses on the right side of the highway Why there's not four of them, heaven only knows I guess it's not what you take when you leave this world behind you It's what you leave behind you when you go that's the story that our preacher told last Sunday As he held that bloodstained Bible up for all of us to see He said, bless the farmer and the teacher and the preacher Who gave this Bible to my mama who read it to me There are Three wooden crosses on the right side of the highway Why there's not four of them, now I guess we know It's not what you take when you leave this world behind you It's what you leave behind you when you go There are three wooden crosses on the right side of gospel van Randy Travis, Three Wooden Crosses. En daar is pas geleden nog een nieuwe cd uitgekomen van de Country trailband A Thing Called Love, music van Johnny Cash. contact gehad met uh, Wim Pauls, de leider van eh, deze formatie, de Country Trail Band. En ik heb aan hem gevraagd van, kunnen wij eens een keer een telefonisch interview gaan doen uh, omtrent de nieuwe cd die jullie hebben uitgebracht.